Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Lobbyisten van de Chinese telecomgigant Huawei zijn per direct niet meer welkom in de gebouwen van de Europese Unie in Brussel en Straatsburg. Ze worden beschuldigd van corruptie. Zo'n 15 Europarlementariërs zouden tussen 2021 en nu van Huawei voetbaltickets, reizen naar China en luxe diners hebben gekregen. In ruil daarvoor wilde Huawei toegang tot de Europese markt behouden. Het besluit volgt op een golf van huiszoekingen en arrestaties in België, Frankrijk en Portugal. Een woordvoerder van het Europees Parlement spreekt van een voorzorgsmaatregel. De Russische president Poetin belooft dat Oekraïense militairen in Koersk worden gespaard als ze zich overgeven. De Amerikaanse president Trump had daarom gevraagd en zei dat de Oekraïners in Koersk compleet omsingeld zijn. Volgens Oekraïne is dat niet het geval. Vijf universiteiten in Limburg, België en Duitsland gaan meer samenwerken. Zo willen ze het voor studenten mogelijk maken om binnen één studie op verschillende plekken vakken te volgen. Zo wordt het makkelijker om internationale studieervaring op te doen, ook doordat er goede OV-verbindingen zijn. Aan de vijf universiteiten studeren meer dan 100.000 studenten. De provincie denkt dat de samenwerking de concurrentiepositie in Europa kan versterken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw bestuur aangesteld... voor het toonaangevende Kennedy Center in Washington. In de muziek, dans en theatervoorstellingen die daar worden opgevoerd... wordt volgens Trump anti-Amerikaanse propaganda verspreid. Hij lijkt onder meer te doelen op dragshows die er wel eens worden gehouden. Trump heeft zichzelf voorzitter gemaakt van het Kennedy Center.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 like that I will love you when I sleep. If you don't believe in me Don't you be like that I will love you forever If you don't believe in me yeah. Don't you think like that I will love you when I sleep. If you don't believe Raise you through my circumstance. shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise, just wanna praise you. Just wanna praise you. you turn me inside out and round and round.